In zijn huis werd een hoop cash gevonden, vertelt verslaggever Jeroen Schutteijzer. Stapels bankbiljetten verstopt in een koelkast. Bankbiljetten in enveloppen, achter een stapel boeken en geld in een houten kistje. En eh, volgens het Financieel Dagblad, hè, dat het strafdossier heeft ingezien eh, zei Van Eert dat dat de opbrengsten waren van eh, auto's, onderdelen en motoren die hij verkocht had. Maar daar gelooft het OM niks van. Daar denken ze dat hij geld probeerde wit te wassen. Voor de rechtszaak is drie dagen uitgetrokken. Frits van Eert is zelf ook bij de zitting aanwezig. De helft van de Nederlanders vindt het goed dat Nederland miljarden meer aan defensie uitgeeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Opiniepanel. Een derde van de ondervraagden vindt 5% van het BBP besteden aan defensie te ver gaan. Ze zijn bang dat er te weinig overblijft voor onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. De Romeinse boomstamboot die acht jaar geleden werd gevonden... komt vandaag aan in museumpark Archion. De boot lag zo'n 1700 jaar in een dikke laag zand en klei... bij Dreumel in Gelderland. In het Archion zullen archeologen deze boomstamboot verder uitgraven... documenteren en conserveren. En deze week trouwt Jeff Bezos, de steenrijke oprichter van Amazon... met zijn vriendin Lauren Sanchez in Venetië. De bruiloft duurt drie dagen en de halve stad wordt afgehuurd. De inwoners van Venetië zijn daar niet zo blij mee... en het protest tegen de bruiloft neemt dan ook toe, hoort correspondent Angelo van Schaik. Wij zijn niet tegen het huwelijk op zichzelf, zegt Joshua David, eh, lid van de protestbeweging No Space voor Bezos... Eh, maar wel tegen de manier waarop er met Venetië wordt omgegaan. Er komt een hele rijke man die als een soort koning eh, Venetië eh, gebruikt als een persoonlijke pretpark. Op de bruiloft zijn 250 VIP-gasten welkom, waaronder Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio en Kim Kardashian. Krijg je nog het weer? De dag begint bewolkt en er trekken buien over het land. Later breekt op steeds meer plekken de zon door.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 Atoomcomplex Fordo is volgens Iraanse media opnieuw aangevallen. Gisteren werd die plek ook al gebombardeerd door Amerika. Het is nu niet duidelijk van wie deze aanval komt en of er schade is. Ondertussen zegt het